Zo'n 40% van de leden bracht zijn stem uit en van hen kiest 47% voor Samsom. Op ruime afstand komen Ronald Plasterk en Nebahat Albayrak. Vrijdag wordt bekend wie Job Cohen opvolgt als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Waarnemers in Rusland zeggen dat wordt gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen. De onafhankelijke organisatie Golos zegt dat in Moskou kiezers met bussen worden rondgereden om in verschillende stembureaus hun stem uit te brengen. Ook zouden kiezers geregistreerd zijn die helemaal niet bestaan en zijn op één bureau duizend valse stembiljetten gevonden. De Poolse president Komorowski heeft in het ziekenhuis de slachtoffers bezocht van het treinongeluk van gisteravond. Daarna bezocht hij de rampplek. Bij de frontale botsing van twee passagierstreinen in het zuiden van het land kwamen zeker 15 mensen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 20 auto's beklad met witte verf. Ook schuttingen, muren van huizen, wegen en lantaarnpalen in het dorp zijn besmeurd met verf. De politie denkt dat het om latex gaat. De vandalen hebben onder meer jodensterren en beledigende teksten over Nederlanders achtergelaten. De daders zijn nog spoorloos. Een vliegtuig van Transavia is vanochtend kort na de stad teruggekeerd naar het vliegveld bij Rotterdam. Er was een technische storing aan een van de motoren en daarop besloot de piloot de vlucht af te breken. Volgens een woordvoerder van de luchthaven was het een voorzorgslanding en was er geen gevaar voor de passagiers. Zij zijn rond 9 uur alsnog vertrokken naar Malaga. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het wordt een graad of 11. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. En er staat dan een stevige wind bij maxima rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tot zover de verkeersziening.